Lot Lewin met het NOS Journaal. De Spaanse oud-premier Rajoy is nu ook afgetreden als leider van de Partido Popular. Vorige week werd hij de laan uitgestuurd als premier wegens een corruptieschandaal binnen zijn partij. Rajoy was sinds 2004 leider van de conservatieve PP en sinds 2011 premier van Spanje. De estafettestaking in het streekvervoer treft komende donderdag reizigers van en naar Schiphol. In de gebieden rondom de luchthaven leggen Connection-buschauffeurs het werk 24 uur neer. Volgens vakbond CNV laten de buschauffeurs hiermee zien dat het ze ernst is. Ze willen minder werkdruk, meer loon en meer plaspauzes. Maar dat is volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer onhaalbaar en onbetaalbaar. Er wordt al enkele weken gestaakt in het streekvervoer. Vandaag staken chauffeurs in delen van Zuid-Holland en Flevoland. De Tweede Kamer gaat morgen in gesprek met Hans Alders over zijn vertrek als nationaal coördinator Groningen. Alders legde zijn functie neer omdat hij vond dat hij buitenspel werd gezet door een besluit van minister Wiebes om de versterking van 1600 woningen in het aardbevingsgebied uit te stellen. Wiebes wil wachten op een nieuwe risicoanalyse. Alders is het daar niet mee eens. Donderdag debatteert de Kamer met Wiebes over de gaswinning in Groningen. Dan komt ook het vertrek van Alders aan bod. Daarom wil de Kamer eerst van Alders zelf horen waarom die precies is opgestapt. Het Britse kabinet is akkoord gegaan met de komst van een derde start- en landingsbaan bij de Londense luchthaven Heathrow. Heathrow is het drukste vliegveld van Europa en komt met grote capaciteitsproblemen. Een extra baan moet dat oplossen. Het, als het aan het, het Britse lagerhuis moet er nog mee instemmen. Als het allemaal doorgaat moet de baan in 2026 klaar zijn.